Levi van Eck met het NOS-journaal. De betogen ongeveer 20 en het duurde ook korter dan gepland. Om tegenwicht te bieden aan de betoging waren meer dan duizend tegendemonstranten op de been. Het protest was precies een jaar na de ernstig uit de hand gelopen protesten in Charlottesville. Toen kwam een vrouwelijke tegendemonstrant om het leven toen een rechtsextremist met een auto op de menigte inreed. De angst was dat de protesten opnieuw uit de hand zouden lopen en daarom was er veel politie op de been. Taliban-strijders hebben een aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van de politie... en op overheidsgebouwen in de Afghaanse stad Ghazni. Tientallen militairen en agenten zijn daarbij om het leven gekomen. De strijders dreigen volgens de autoriteiten en ooggetuigen de hele stad in, in te nemen. Ghazni is van groot strategisch belang omdat de snelweg naar het zuiden van Afghanistan er doorheen loopt. Bij gevechten kwamen vrijdag al zeker 16 mensen om het leven en raakten ongeveer 40 mensen gewond. Bij de aanslag van gisteravond op het Turkse consulaat in Amsterdam... zijn drie explosieven naar het gebouw gegooid. Dat zegt de Turkse consul-generaal. De man die niet lang daarna in de buurt van het consulaat werd opgepakt... is volgens hem een Nederlander van 34. De politie bevestigt dat er iemand is aangehouden... maar doet geen uitspraken over zijn identiteit of een mogelijk motief. De consul-generaal zegt dat het gebouw van het consulaat licht beschadigd is. Sifan Hassan heeft op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Berlijn goud gehaald op de 5000 meter. De eerste Nederlandse medaille. Haar laatste concurrente Lona Salpeter vergiste zich en stopte een ronde te vroeg. De Nederlandse vrouwen ploeg is op de Europese kampioenschappen in Berlijn tweede geworden. De Nederlandse mannen werden derde. Het weer vannacht trekken vanuit het zuidwesten buien het land in. Daarbij is kans op onweer. De minima liggen rond de 18 graden.